Vijf uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Door een fout bij bureau Jeugdzorg in Utrecht... was vertrouwelijke informatie over duizenden kinderen online beschikbaar. Dat meldt RTL Nieuws dat documenten in handen kreeg via klokkenluiders. In totaal gaat het om meer dan 3000 dossiers. Ook interne e-mails en voicemailberichten, onder meer van wanhopige ouders, stonden online. In de dossiers van de kinderen, die vaak minderjarig zijn... staat gevoelige informatie over bijvoorbeeld psychische stoornissen... details over seksueel misbruik en zelfmoordpogingen. Een bestuurder van jeugdzorg zegt inmiddels dat het lek gedicht is... en biedt zijn excuses aan. In Amsterdam zijn bij metrostation Weesperplein tientallen Italianen aangehouden. Het gaat om supporters van Juventus dat vanavond in de Arena in de Champions League tegen Ajax speelt. Ze hadden wapens bij zich, zoals uitschuifbare wapenstokken en ander slagmateriaal. Het wordt voor transgenders makkelijker om hun geslacht aan te passen op hun geboorteakte. Als ze zelf zeggen met een ander geslacht voortaan door het leven te willen gaan... is dat voortaan voldoende, schrijft minister Dekker in een brief aan de Tweede Kamer. Nu is nog een verklaring van een arts of psycholoog nodig. Belangenorganisaties vinden dat in strijd met het zelfbeschikkingsrecht. Als het Openbaar Ministerie zonder tussenkomst van de rechter een verdachte een strafbeschikking oplegt, krijgt deze voortaan altijd een advocaat toegewezen. Minister Grapperhaus zei in de Tweede Kamer dit per 1 oktober geregeld te willen hebben. Het Openbaar Ministerie kan bij delicten zoals vandalisme en winkeldiefstal zelf straffen opleggen, dit om tijd te besparen. Veel verdachten nemen dan vaak geen advocaat of tekenen geen protest aan. Ze hebben dan wel, soms zonder het zelf te weten, een strafblad. En Heerenveen heeft trainer Jan Riekerink met onmiddellijke ingang op non-actief gesteld. De Friesen verloren hun laatste twee competitiewedstrijden en staan nu tiende in de eredivisie. En dan het weer, bijna overal zon, alleen in het zuiden wat bewolking. Bij een koude noordoostenwind is het 7 tot 12 graden. Vannacht kans op nachtvorst. Morgen en vrijdag minder wind, maar wel wat kouder. Dan wordt het zo'n... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat bij elkaar 90 kilometer file. De meeste files leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Meer dan 10 minuten ben je nu kwijt op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Knopen de Hoek en de Nieuwe Meer 9 kilometer met 25 minuten vertraging. Ruim 10 minuten voor de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Rodovarensveen. En op de A9 Amstelveen richting Den Helder tussen Akersloot en Heilo ook 10 minuten. Een kwartier voor de A9 ook maar in de richting Diemen tussen Badhoevedorp en Amstelveen-Oost. Op de A27 Almere richting Utrecht, daar was een ongeluk.